Dit is door Megens met het NOS-journaal. De fracties in de trillen rond de benoeming van Guido van Woerkom als nationale ombudsman. Zijn benoeming was aanvankelijk een hamerstuk, maar GroenLinks wil de stemming schriftelijk doen. Binnen GroenLinks, maar ook bij de SP en de PvdA zijn twijfels gerezen over de aanstelling van Van Woerkom. Onder meer vanwege een discriminerende uitspraak van hem enkele jaren geleden over Marokkanen. 20 gemeenteraadsleden en statenleden uit het hele land hebben de Kamer een brief gestuurd... waarin ze vragen om een andere kandidaat voor de post. Van Woerkom heeft een schijn van partijdigheid gewekt... waardoor zijn objectieve onpartijdigheid is geschaad, staat in de brief. Waarnemend ombudsman Van Doren stuurde Nieuwsuur een verklaring. En daarin schrijft hij dat iedereen in Nederland erop moet kunnen vertrouwen... dat de ombudsman zonder vooringenomenheid zijn ambt uitoefent. De VN-veiligheidsraad komt in spoedzitting bijeen om te praten over Oekraïne. Daar is opnieuw zwaar gevochten in het grensgebied bij de stad Lugansk. Separatisten openden de aanval op het hoofdkwartier van de grenspolitie. Daarbij kwamen zeker vijf mensen om het leven. Rusland had om de spoedzitting gevraagd. Moskou wil een resolutie indienen waarin staat dat burgers die door de gevechten in gevaar zijn... een veilige aftocht krijgen. De Colombiaanse spits Falcao speelt niet op het WK. Hij is niet op tijd hersteld van een zware knieblessure. Falcao liep in januari een gescheurde kruisband op tijdens een wedstrijd met zijn club Monaco. Colombia is op het WK ingedeeld in groep C met Griekenland, Ivoorkust en Japan. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben op het WK in Den Haag opnieuw goede zaken gedaan. Oranje won ook de tweede groepswedstrijd tegen België met 4-0. De eerste wedstrijd tegen Japan eindigde in een 6-1 overwinning. Daardoor is de Olympisch kampioen nu koploper in groep A. Het weer vannacht helder, minima tussen 6 en 10 graden. Overdag geregeld zon, dan wordt het 18 tot 23 graden. Later op de dag kan wel een bui vallen. Woensdag volgen meer buien, is het wat koeler, maar vanaf vrijdag wordt het een stuk warmer.